Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is volop gefeest tijdens eindelijk weer een normale Koningsnacht. Na twee jaar vol coronamaatregelen kon het weer. In meerdere steden waren grote evenementen met muziek, feesten en op sommige plekken al een kleedjesmarkt waar allerlei spul werd verkocht. In Groningen werd vannacht al even het Wilhelmus geblerd. In en rond Apeldoorn moest de ME voor de zekerheid langskomen... omdat het te druk was in de stad, vooral rond het, de uitgaansplek het Katerplein. Ook in Utrecht was het zo druk dat de gemeente mensen opriep... om niet meer naar de binnenstad te komen. En vandaag wordt de 55ste verjaardag van de koning gevierd. Doet hij zelf met zijn familie in Maastricht. Daar is de feestorganisator nog druk bezig met de laatste puntjes op de i. Nou, alles is er nog niet helemaal klaar voor, maar op een haar na, ja. En, de, en het vuurwerk is dat er al. Ja, de koninklijke familie is straks vanaf een uur of elf in Maastricht. Dan doen ze een rondje door de stad langs flybakkers, dansgroepen en oranjefans. En ander nieuws nog, steeds meer steden zijn nogal klaar met flitsbezorgers. Eerder besloot onder meer Amsterdam al om geen nieuwe bezorgbedrijfjes meer te accepteren. Daarna kwamen Groningen en Tilburg daarbij en nu sluit Den Bosch zich er ook bij aan. De snelle fietsers en hun magazijnen zorgen volgens de gemeentes voor te veel overlast. En Johnny de Mol stopt voorlopig met zijn half acht talkshow. Doet hij vanwege een melding over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Want bovenop de eerdere beschuldigingen en verdachtmakingen is er deze week een nieuwe anonieme valse beschuldiging geuit. En daardoor wordt het voor mij en de redactie nagenoeg onmogelijk om dit werk voort te zetten. Het valt mij heel zwaar. Dankjewel. En ik hoop tot snel. Eerder beschuldigde Johnny's ex-vriendin hem al van mishandeling. De mol zegt dat het allemaal niet klopt. En het weer nog. Het wordt prima weer om lekker de straat op te gaan of een festivalletje te pakken. Overal droog en vooral in het binnenland best wat zon. In het noorden wordt het max 13 graden. In Limburg wordt de 17 aangetikt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat nog file tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel. 3 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.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 Het vertrouwen in Willem-Alexander als koning is verder afgenomen... blijkt uit de NOS Koningsdag-enquête, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos. Minder dan de helft van de Nederlanders heeft vertrouwen in het functioneren van de koning. In de Russische stad Belgorod, niet ver van de Oekraïnse grens, zijn meerdere ontploffingen geweest. Volgens de gouverneur staat een munitiedepot in brand. Het is niet bekend of er een verband is met de oorlog in buurland Oekraïne. En Johnny de Mol stopt voorlopig met zijn talkshow. Zijn ex-vriendin beschuldigt hem eerder al van mishandeling. Nu beschuldigt een andere vrouw hem van seksueel misbruik. En het weer, eerst wat mist. Verder wordt het een zonnige en droge Koningsdag. In het noorden wordt het maximaal 13 graden en in Zuid-Limburg 17. Mm. I've you in. First class, up in the sky.